Jelle Seubring met het NOS Journaal. Jongvolwassenen die zijn genezen van kanker... worden door verzekeraars nog jarenlang als een risico gezien. Terwijl zij binnen vier jaar al dezelfde overlevingskans hebben... als jongvolwassenen die geen kanker hebben gehad. Uit onderzoek van onder meer het Nederlands Kankerinstituut... blijkt dat de overlevingskans van 18 tot 39-jarigen... veel groter is dan gedacht. Nu nog moeten ex-patiënten tien jaar lang na hun genezing dit nog melden... bij het aanvragen van bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering. En daardoor worden ze soms geweigerd of betalen ze veel meer premie. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties roept op tot een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. Dat deed hij nadat Israël gisteravond aankondigde te zijn begonnen met het voorbereiden van een invasie van Gaza-stad. Volgens het Israëlische leger zijn al een aantal buitenwijken bezet... en zijn de aanvallen op de stad opgevoerd. Het 17-jarige meisje uit Apkoude dat gisternacht dood werd aangetroffen... langs een weg in Duivendrecht... kwam volgens de politie om het leven door ernstig geweld. Het slachtoffer was vanuit het centrum van Amsterdam op de fiets onderweg naar huis. De politie is dringend op zoek naar getuigen. In Mexico zijn 13 mensen opgepakt die betrokken zouden zijn bij de moord op twee medewerkers van de burgemeester van Mexico-stad. In mei werden die op klaarlichte dag op een drukke plek in de stad doodgeschoten. De verdachten zouden deel uitmaken van een gewapende groepering. De schutter is volgens de Mexicaanse politie nog niet opgepakt. Bij het Vlaamse dorp Olen heeft een olietanker zo'n 10.000 liter stookolie gelekt. Op het Albertkanaal heeft zich een olievlek van enkele kilometers verspreid. Hoe het lek is ontstaan is onbekend. Het kanaal wordt bij Antwerpen ook gebruikt voor het drinkwater... maar vooralsnog is daar geen gevaar. Het weer, het is droog bij zo'n 10 tot 13 graden. Vandaag begint zonnig, later op de dag kans op bewolking.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 Who's hurting I had to shut you down. down. I had to shut you down. Play the fool, Play the fool for. I was your fool. I believed in you. Yes, I did. Yes, I did. But your lies ain't working now.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 blijkt veel groter dan gedacht. Binnen vier jaar na genezing hebben ze al dezelfde overlevingskans... als iemand die geen kanker heeft gehad. Het Israëlische leger zegt gisteravond te zijn begonnen met het voorbereiden van een invasie van Gaza-stad. De aanvallen op de stad zouden al zijn opgevoerd en meerdere buitenwijken zijn bezet. een olietanker heeft duizenden liters stookolie gelekt in een kanaal in België. Een grote vlek olie heeft zich inmiddels over meerdere kilometers verspreid. Hoe het lek is ontstaan is onbekend. Het weer, de dag begint zonnig, later op de dag wel kans op wat bewolking.